NOS Nieuws van 10 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. De brand in een van de tanks bij een chemiebedrijf in de Europoort is onder controle. De brandweer houdt de tank en enkele tanks ernaast voor de zekerheid nog wel koel. De brand ontstond na een explosie tijdens het lossen van een schip. Er raakte niemand gewond. In Frankrijk is de Autoroute du Soleil ten noorden van Avignon na uren weer open. De snelweg was afgesloten na een incident met een man in een hotel naast de snelweg. Hij weigerde te betalen en dreigde met een bom. Of de politieactie is beëindigd is onduidelijk. Het hotel langs de Franse snelweg A7 is ontruimd. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn veel meer lopers uitgevallen dan vorig jaar. Zo'n 1200 deelnemers zijn gestopt. Vorig jaar waren dat er bijna de helft minder. Omdat het morgen nog warmer wordt, heeft de organisatie besloten om de 30 en 40 kilometer een half uur eerder te laten starten. Vanmiddag raakten 141 lopers en toeschouwers onwel door de hitte. Sommigen hadden genoeg aan een bekertje water, maar bijna 100 mensen hadden medische hulp nodig. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Johnson zal geen excuses aanbieden voor de beledigingen aan het adres van wereldleiders. Bij het bezoek van zijn Amerikaanse ambtgenoot Kerry zei hij dat verontschuldigingen voor dat boekwerk aan beledigingen hem te veel tijd kost. Johnson beschreef Hillary Clinton ooit als een sadistische verpleegster in een gekkenhuis en noemde president Obama een halve Keniaan met een aangeboren hekel aan Groot-Brittannië. Johnson zegt dat zaken als de humanitaire crisis in Syrië en de problemen in Jemen nu zijn aandacht vragen. Die zijn belangrijker dan dingen die hij in de, jaar, in de laatste 30 jaar heeft geschreven, zegt hij. Het weer, het blijft vanavond warm. Pas na middernacht koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het met lokaal 34 graden de warmste dag van de week.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 En het tweede uur ligt het accent weer op de moderne. Eh, je hebt net geluisterd naar een, een, een, Finse zangeres. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Haar naam is Nina, in ieder geval haar voornaam. En haar achternaam is, ik denk, Mia of Maya. En die heeft een prachtige cd gemaakt, 2016. Closure heet die eh, cd. Met een beetje eh, eh, ja, oude jazz standards. Maar het is ja, echt klinkt geweldig. Nina Mia, zou ik bijna zeggen. Finse. wat doen we de tweede uur? Nou, ik had al gezegd, we sluiten een beetje aan bij... ja, de muziek is op het Noordzee Jazz Festival. Ik heb onder andere daarvan Jacob Collier, Candy Springs... en ja, verder heb ik nog Karen Souza... King, Susanne Bartila... Uh, eh, de Mr. Trumpetman, gespeeld door Rick Mol, ook aardig nummer. Eh, Groove Washington, toch nog een uitje, Dr. John, nou, we gaan gewoon beginnen. En dan eh, gaan we beginnen met uh, Groove Washington. The best is yet to come. just believe the best is yet to come. was eh, Groover Washington natuurlijk. Eh, met die mooie sax sound. Dit kwam van de CD Anthology. Een CD uit 1988. De best is dat to come. En dat betreft zeker de zomer. Want ik begreep van de week dat het steeds eh, warmer gaat worden. Het wordt steeds beter. Nou, misschien vanmiddag al. Hè, want de opklaringen komen uit het westen. Noordwesten om precies te zijn. Wie weet wordt het wel een zonnige middag op strand. Ik denk het wel trouwens. Uh, dan gaan we naar Matt Bianco. De laatste tijd vaak in Nederland met eh, ja, allerlei eh, op tour geweest. Een paar jaar met het uh, eh, jazzorkest van het Concertgebouw. En hij heeft eens een keer een nieuwe cd uitgebracht in 2004. Eigenlijk was dat een comeback cd. En daar staat een aardig nummer op. Ordinary Day. uh, eh, Met Bingo. Met Mood heette die cd 2004. Eh, ik zei al dat ik wat eh, artiesten zou draaien die ook op Noordzee stonden. En dat is onder andere Jacob Collier. eigenlijk uit het ja, elektronische jazz. De Engelse krant The Guardian kroonde hem vorig jaar al tot de nieuwe jazz-messias. Jacob Collier is naast jong en bijzonder getalenteerd ook inventief op allerlei muzikale vlakken ja, de creatieve wereld van deze multi-instrumentalist uit Londen is breed gekleurd. Zo combineert hij jazz-elementen met a zang, beatbox... waarbij genres als folk, grove, soul, trip-hop, gospel, Latin... en zelfs klassieke muziek eh, basisingrediënten zijn. En deze jongen heeft een, een aardige cd gemaakt en daar ga ik een nummertje van draaien. Van Jacob Collier. En, wat ik ga draaien is een heel bekend nummer. Het is namelijk het nummer van... Eh, eh, ja, ik ga hem even opzoeken. You and I. En je kent hem meteen. En ondertussen hoor je de golf hier in Zandvoort rustig op het strand lopen. You and I, Jacob Collier. Van de cd In My Room, cd 2016. Here we are, on us together, it's you and I. God has made us for Jacob eh, Collier. En we hebben nog meer mooie klanken, want dat is dit nummer. Dat ga je gewoon even beluisteren. En dan moet je maar even raden wie dat is. should ja, dit is muziek van de bovenste plank, hè. Toen Prince haar coverversie van Sam Smith eh, Stay With Me hoorde... ontbood hij Candice eh, Springs naar Paisley Park... om met hem te komen spelen op de 30ste verjaardag van Purple Rain. Nou, deze mevrouw Candy Springs heeft op North Sea Jazz Festival gestaan. Heeft onlangs, ik geloof volgens mij is in juni uitgekomen... Eh, werkelijk een prachtige cd uitgebracht. Getiteld Soul Eyes. En daar doe ik de openingstrek van. En daar wordt meegeholpen door Terence Blanchard. Kandy eh, Springs. word je toch helemaal stil van. wat deze zanger is. Candice Springs Soul Eyes. Eh, ja, we draaien oud en nieuw. En de tweede uur is vooral nieuw. En dan kom ik bij Johnny Britt. Een zanger en trompetist die in 2016 eh, een mooie cd heeft uitgebracht. Marvin Meets Miles. Op die cd staan echt hele mooie stukken. After the Dance en I Want You zijn prachtige stukken. Maar die zijn allemaal wat te lang voor dit programma. En ik heb een ander nummer van hem uitgekozen. En dat heet Marvin Meets Mill. En daar komt hij. Johnny Britt. Clinton nieuwe cd. Marvin meets Mill. Mile, sorry. cd eh, beveel ik van harte aan. Johnny Britt. Uh, ja, Mr. Trumpetman zou ik bijna zeggen. En als ik Mr. Trumpetman zeg... dan denk ik meteen aan Rick Mol... die daar een fantastisch nummer over gemaakt heeft. Mr. Trumpetman met, eh, featuring Sirma Rouse. All the times that I told you Mr. Trumpetman. Eh, Rick Moll is van huis uit een jazz-trompetist... maar die maakt toch geregeld uitstapjes naar andere genres. Zo ook op deze single, Mr. Trumpetman. Uh, dat klinkt best funky en soulful. Dus vandaar dat ik hem gedraaid heb. Het is wat ruigere muziek dan eh, je anders van me gewend bent. Maar voor deze mooie zondagochtend moet dat kunnen. En als het over ruig gaat, dan heb ik het natuurlijk ook over uh, Karin Souza. En dat is een, een Argentijnse jazzzangeres. En die zingt een bekend popnummertje, Tainted Love. Get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere. And I've lost my light. For I just and turn, I can sleep at night.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 Teased, I love you, though you hurt me so. Now I'm going to pack my things and go. One time. I give you all a boy could give you. Take my tears. And that's not nearly all. love. Ja, klonk aardig toch? Karen Souza, Argentijnse jazzzangeres, komt van haar cd. Eh, Karen Souza Essentials, een cd 2011. Met uh, fraaie popnummers in een eh, jazzjasje zou ik zeggen. Eh, tijd voor een eh, gitarist, een wat funky gitarist. Eens even kijken. Eh, Steve Watson, Head It Up, cd 2015. Having Fun. Nou, dat gaan we zeker doen op het strand. jazzgitarist Steve Watson. Uh, Heat It Up. En dat nummer heet Having Fun. Nou, ik zou zeggen Having Fun op het strand vandaag. Eh, ja, dan kom ik bij een damesformatie waar ik echt helemaal stuk van ben. En drie dames die de pannen van het dak zingen, zou ik bijna zeggen. Het is pure R&B. Het nummer heet The Right One. En, we, en dat eh, is van de cd We Are King. En het trio heet King nou, het is fantastische muziek. Je gaat, je gaat er helemaal vanuit je bol, zou ik bijna zeggen. The Right One, King. Kom, komen de dames. het fantastische damesgroepje King... The Right One. En dat kwam al van de cd We Are King. Ja, dat zijn lekkere zomerklanken natuurlijk. Ik zei het al, het tweede uur is een beetje geprogrammeerd... in de sfeer van de eh, North Sea Jazz. En eh, dan kom ik ook natuurlijk bij Susanne Bartila. Bartila, ik dacht dat ze een, een vrouw is die in Duitsland woonde... en die heeft een cd gemaakt, I Love Lee. En is de vraag welke Lee bedoelt ze daar? Bedoelt ze Lee Morgan? Bedoelt ze eh, Lee Marvin? Bedoelt ze daar? Ik weet Nou, ik ga het volgende nummer draaien, dan weet, je wel, dan weet je wel wie ze bedoelt.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 What a lovely way to burn. Yeah. Susanne Bartila, een, eh, een Duitse die in Frankrijk woont. En dit was natuurlijk eh, Peggy Lee Fever. Ja, en ik durf hem bijna niet te draaien, maar ik doe het toch als laatste nummer. Dat is het nummer Run Like the River. En dat wordt gespeeld door Vintage Trouble. Die waren zowel op Pinkpop als ook op het Noordzee Jazz Festival. Het is redelijk wild. Ik wens je een hele goede zondag. En met dit fantastische nummer Run Like the River gaan we eruit.